Omdat ze nu geen fiets hebben doen ze aangifte van diefstal. Ook voor wie zijn fiets nog wel heeft, zijn het zware tijden. Ik ben nu al drie maanden zonder remmen aan het fietsen. Super vaak, mijn zusje heeft dan ongeluk gehad met die fiets. Ik kan hem net op tijd remmen elke keer, maar het is echt verschrikkelijk. Wat een gedoe allemaal, hè? Zeker weten, fucking van Ik bedoel, het is niet zo moeilijk. Ze betaalt 2.500 euro voor een fiets. Hoe maak je dan nog verlies, denk ik? Je moet toch een keer geld verdienen. Want ik ben, ergens zit er iets fout wat heel veel geld kost, denk ik. Nou, de politie zegt nu, mij niet bellen als je problemen hebt met Van Moof. De politie kan bij een faillissement niks voor je betekenen. In Den Haag is een homo-monument beklad. Met graffiti zijn er discriminerende teksten zoals weg met pride opgekalkt. Ook bankjes in de kleuren van de regenboogvlag zijn beklad. De stichting achter het monument en de gemeente Den Haag gaan aangifte doen. Ook herstellen ze het monument en de bankjes zo snel mogelijk. Dan naar de warmte. Hier valt het alles mee, maar in het zuiden van Europa is het niet te harde vandaag. Infernali. de dire solo proprio inferno. Ja, helse temperaturen, dat zegt ze goed. Vooral in Italië en Spanje. Op Mallorca kan het bijvoorbeeld 43 graden worden. Autoriteiten waarschuwen, door de hitte is het ook s'nachts niet lekker afkoelen. En dat vergroot de kans op bijvoorbeeld een hartaanval. En de eerste vierdaagse lopers hebben hun wandelschoenen al uitgetrokken en zitten met de benen omhoog. Onze onze verslaggever bij de Vierdaagse staat bij de finish. Selfies zijn ze aan het maken. Soms lopen ze ook een beetje licht gebogen hier over het eh, parcours. Want ja, het is een van de warmste dagen, zo wordt eh, voorspeld, deze dinsdag. De 105e editie met als inzet de vel, het felbegeerde Vierdaagse kruisje. Vorig jaar was de Vierdaagse iets anders dan normaal. Toen werd er een dag geschript, geschrapt vanwege de hitte. Het weer. Vooral zon. In het noorden iets meer wolken. Daar een spatje regen. Graadje of 24 is het op moment. Morgen wat meer wolken. Ook wat gesputter. En het wordt ook een paar graden koeler dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Doordat er een te hoge vrachtwagen voor de Wijkertunnel staat...